die zich op Mallorca met veel geweld misdroegen. De zaak kreeg veel aandacht en hebben veel mensen ook een mening over de straffen. Als ze het hebben gedaan vind ik het super terecht, deze straf. Want ehm, ze hebben, ja, iemand is dood. Ja, ik denk dat het op zich wel een terechte straf is. Als je kijkt naar wat zij hebben gedaan, zeg maar. Diegene die komt niet meer terug. Het maakt niet uit hoe lang je in de gevangenis zit. Die man, of diegene, die komt niet meer terug. Volgens de advocaten van de jongens zijn de straffen keihard bij ze aangekomen. Op de klimaattop in Egypte wordt gepraat over een speciaal fonds voor klimaatschade. Veel ontwikkelingslanden willen meer steun. Ze vinden dat de problemen die ze ondervinden door de opwarming van het klimaat... vooral zijn veroorzaakt door rijke landen. Maar landen als China zijn niet enthousiast. Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, hoopt wel op een deal. The European Union has made huge steps forward. And in any negotiation, if you make steps forward and the other side doesn't budge, at some point it ends. De klimaattop is met minstens een dag verlengd om te proberen alle landen mee te krijgen met het plan. In Amsterdam stoppen ze per direct met een proef waarbij agenten op bepaalde plekken iedereen mochten fouilleren. Volgens burgemeester Halsema is het een paar keer fout gegaan. Er werd gecheckt op wapens buiten de aangewezen gebieden, bijvoorbeeld in een jongerencentrum. Die zijn daar flink van geschrokken. Halsema is er zelf langs geweest en heeft sorry gezegd. En het WK in Qatar uitzenden in de kroeg en flink feesten of toch maar even overslaan. Veel kroegen staan voor dat dilemma. Door de slechte omstandigheden in het gastland is de feeststemming in de meeste kroegen nog ver te zoeken. Maar dit café in Amsterdam heeft daar iets op gevonden. Nou, wij halen geld op. Wij doneren 1 euro per bezoeker tijdens een wedstrijd. Dus als Duitsland eh, tegen eh, Japan speelt eh, en er komen 50 man, dan geven wij 50 euro. Met die 1 euro per bezoeker ondersteunen wij de vakbond in Qatar. En de vakbond gebruikt het geld om de situatie van arbeiders in Qatar te verbeteren.